Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De acute nood voor de opvang van asielzoekers is voorlopig opgelost. Dat zegt het COA, de organisatie die over de opvang gaat. Er is vanuit gemeente voldoende aanbod gekomen om iedereen een bed te kunnen bieden volgende week. De week daarna kan het wel weer eens lastig worden, waarschuwt het COA. En deze rapper uit Frankrijk moet 12 jaar de cel in. Rapper MHD is betrokken bij een moord uit 2018 van een man van 21. Het slachtoffer werd eerst aangereden door een auto van de rapper. Daarna werd hij geslagen en gestoken door een groep. De leden van de Partij voor de Dieren komen vandaag weer voor het eerst bij elkaar... sinds het interne conflict dat twee weken geleden tot een hoogtepunt kwam. Het bestuur trad toen af na een langdurige ruzie met lijsttrekker Esther Ouwehand. Ouwehand gaat vandaag spreken op het ledencongres. Leden krijgen vandaag ook de kans om de verkiezingslijst voor 22 november nog aan te passen. In Rotterdam is vannacht brand uitgebroken in een leegstaande boerderij. Daarbij kwam veel rook vrij. De brandweer kwam erbij met vier wagens, maar kon er niet veel meer aan doen... omdat de boerderij al volledig in brand stond. Ze lieten het pand daarom gecontroleerd uitbranden. Er dreigt een groot tekort aan huisartsen in het oosten van het land. Een organisatie van huisartsen is daarom bezig om net afgestudeerden enthousiast te maken... met, een, met de kans op een rondvlucht op vliegveld Teugen. Daar komen de wachtlijsten in de ziekenhuizen bij, bij de GGZ, bij de jeugdzorg. En dat zijn allemaal mensen die wel klachten hebben en die daardoor nu vaker eh, gebruik moeten maken van de huisarts. De eerste tien aanmeldingen kregen een rondvlucht. Het weer, het blijft droog. en We krijgen wat sluierwolken, maar de zon schijnt er vaak goed doorheen. En het wordt 19 tot 21 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWD.